Amber Brandsen met het NOS-journaal. De eenzijdig aangekondigde wapenstilstand in Jemen is vrijwel direct door de Houthi-rebellen geschonden. Volgens ooggetuigen wordt op verschillende plaatsen weer geschoten. De gevechtspauze was een idee van de internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. De Houthis lieten gisteren al weten er niets in te zien. De wapenstilstand was bedoeld om hulpverleners vijf dagen de gelegenheid te geven de noodlijdende jemenitische bevolking te helpen. Turkije is bereid luchtsteun te geven aan gematigde rebellen die in Syrië op de grond tegen IS vechten. Dat heeft premier Davutoglu gezegd, meldt de Turkse krant Hurriyet. Hij is niet van plan zelf grondtroepen te sturen. Turkije begon vrijdag met luchtaanvallen op stellingen van IS in Syrië en een dag later met bombardementen op de Koerdische PKK in Noord-Irak. Morgen komt de NAVO bijeen voor overleg over de Turkse acties. De republikeinse presidentskandidaat Mike Huckabee ligt in de VS onder vuur vanwege een verwijzing naar de holocaust. In een reactie op het atoomakkoord met Iran zei hij dat president Obama Israëli's bij de deur van de oven aflevert. Democraten vinden de vergelijking met de holocaust onacceptabel. Ze eisen excuses van Huckabee aan de Joodse gemeenschap en het Amerikaanse volk. De dochter van zangeres Whitney Houston, Bobby Christina Brown, is overleden. Brown werd eind januari bewusteloos in een bad gevonden en lag maanden in een kunstmatige coma. Omdat artsen niets meer voor haar konden doen, werd ze vorige maand naar een hospice in Atlanta gebracht. In een verklaring bedankt de familie iedereen voor alle steun in de afgelopen maanden. Wat de precieze doodsoorzaak is, is niet bekend.